Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het lek bij Shell in verstank overlast, maar bij metingen bij hen thuis... bleek ook daar geen fluorwaterstof in de lucht te zitten. De Amerikaanse regering heeft sancties ingesteld tegen de Venezolaanse president Maduro. De maatregelen volgen op de omstreden verkiezingen voor een aanpassing van de grondwet, waardoor Maduro meer macht krijgt. Washington spreekt van nepverkiezingen en zet Maduro op een lijst, waardoor zijn spaartegoeden in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen niet handelen met de socialistische president, die door het Witte Huis een dictator wordt genoemd. Anthony Scaramucci is opgestapt als directeur communicatie van president Trump. Volgens het Witte Huis is het zijn eigen besluit geweest om zo de nieuwe stafchef John Kelly de ruimte te geven een nieuw team te bouwen. Scaramucci was nog maar tien dagen in functie. Zijn komst was omstreden en leidde tot het vertrek van stafchef Reince Priebus. Ook woordvoerder Sean Spicer stapte op. In Rotterdam is een 42-jarige man verdronken toen hij met zijn zoon aan het zwemmen was in de Zevenhuizerplas. Hij raakte vermoedelijk oververmoeid. Zijn zoon probeerde hem nog te redden, maar dat lukte niet. Hulpdiensten vonden de man pas na een zoektocht van zo'n 20 minuten. In totaal zijn deze zomer al negen mensen verdronken. Twee mensen overleden in zee en zeven in plassen en rivieren. Gemiddeld verdrinken zo'n acht mensen per jaar bij zwemincidenten in open water.